Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen twee dagen konden 52 miljoen Egyptenaren hun stem uitbrengen in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Naar schatting de helft van hen heeft dat gedaan. Ze konden kiezen tussen 12 kandidaten. Het is niet duidelijk wanneer de uitslag bekend wordt. De moslimbroederschap zegt dat haar kandidaat Mohamed Mursi aan kop gaat. De partij baseert zich op eigen peilingen. Als geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen krijgt, volgt er een beslissende tweede ronde op 16 en 17 juni. Het leger van Jemen heeft naar eigen zeggen 35 strijders van Al-Qaeda gedood. Dat gebeurde in het zuiden van het land, dat deels in handen is van het terreurnetwerk. Het leger heeft de strijd tegen Al-Qaeda verder opgevoerd na de zelfmoordaanslag van afgelopen maandag waarbij 96 doden vielen. Alle slachtoffers waren militairen die deelnamen aan de oefening voor een militaire parade. De verantwoordelijkheid voor die aanslag is opgeëist door de terreurorganisatie Al-Qaeda op het Arabisch schiereiland. President Hadi verklaarde daarop de oorlog aan de terroristen in zijn land. Nederland zit opnieuw niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Joan Franca kreeg in de halve finale niet genoeg stemmen om door te mogen. Ze reageerde teleurgesteld op de uitslag. Het is heel jammer, zei ze telefonisch bij Knevel en Van de Brink. Ik had de grote finale graag mee willen maken. Het is voor het achtste jaar op rij dat Nederland niet meedoet aan de finale van het Eurovisie Songfestival. Het weer, vannacht is het helder, minimaal rond 11 graden. Overdag weer volop zon.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 van ZFM. ZFM. in the champagne. My life for Muhammad then we hit fame. You ain't easy with the deal, we get insane. Hey, I heard you And I'm on the prowl je adem los. Kom heel stil naast me liggen.